Over dat laatste zijn alle landen het eens, zegt mijn collega Kisia. 800 miljard is al een duizelingwekkend bedrag en binnenkort komen alweer nieuwe voorstellen voor nog meer extra investeringen in defensie. Over twee weken is ook weer een Europese top om de vaart erin te houden. Het laat alle allemaal zien hoe hoog de nood is om zo snel mogelijk onafhankelijk te worden van Amerika, van Trump en Europa te wapenen tegen Rusland. Er zijn ook afspraken gemaakt over steun aan Oekraïne, al was niet iedereen het daarmee eens. Hongarije stemde als enige tegen. De grote brand in de binnenstad van Arnhem is eindelijk helemaal uit. Na een kleine 24 uur heeft de brandweer ook de laatste brandhaard weten te blussen. Er zijn 8 tot 10 winkels in vlammen opgegaan, net als de woningen erboven. Niemand raakte gewond. Opnieuw een mislukte test van SpaceX. Hun Starship-raket werd gelanceerd in Texas... maar op 150 kilometer hoogte begon het tweede deel van de raket te tollen... waarna die uit elkaar viel. Bij een test in januari ging het ook al mis. Uiteindelijk moet de Starship mensen naar de maan en later ook naar Mars brengen. Applaus voor de jeugd van tegenwoordig. Ze hebben de Edison Oeuvreprijs gewonnen. De jury zegt dat ze met hun wervelend en ontvrichtend taalgebruik... al generaties lang indruk maken en dat nog steeds doen. Henderson zet de bal voor bij de tweede paal. Kan gekopt worden door Robbie Doelpunt. Daar is hij, de 1-0 voor Ajax. Ja, je hoort het. Het begon goed gisteravond bij Ajax tegen Eintracht Frankfurt. Maar uiteindelijk wisten ze niet te winnen. Het werd 2-1 voor de Duitsers. Kantelpunt in de wedstrijd was een liesblessure bij keeper Remco Pasveer. Die geblesseerd van het veld moest. Trainer Farioli baalt ervan. So it's a muscular problem. Uh, doesn't look uh, good. So, but of course we need uh, at least couple of days to have a, clear picture. He was really sad and disappointed. Bij AZ ging het lekkerder. Die wonnen met 1-0 van Tottenham Hotspur. De returns in de Europa League zijn volgende week al. Heb ik het weer nog voor je. Het wordt wederom een mooie lentedag. Zon en sluierbewolking wisselen elkaar af. En het wordt een graad of 18. En ook voor het weekend ziet het er zonnig en warm uit voor de tijd van het jaar. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat in de file op de A7 van Horen naar Zaanstad... tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend. Daar heb je ruim 5 minuten extra reistijd. En op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen doe je er een kwartier langer over tussen Beverwijk en knooppunt Rottepolderplein.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 Minister Klever voor Buitenlandse Handel heeft bij een bezoek aan Washington gewaarschuwd dat de voorgenomen importheffingen schadelijk zijn. Ze sprak in Washington met de handelsfunctionaris van president Trump. En Ajax heeft de eerste wedstrijd in de achtste finales van de Europa League verloren. De Amsterdammers gingen thuis met 2-1 onderuit tegen Eintracht Frankfurt. AZ won verrassend met 1-0 van Tottenham Hotspur. Volgende week zijn de returns. Het weer, weer een zonnige dag bij 17 tot 19 graden. Langs de kust is het wat frisser.